Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het ongeluk in mogelijk veroorzaakt door een Nederlander. Volgens de Belgische politie heeft een 24-jarige man uit Ossendrecht verklaard dat hij achter het stuur zat. De politie onderzoekt of zijn verklaring klopt. De Nederlander had niet gedronken. De auto die hij bestuurd zou hebben is met hoge snelheid op de auto van een Belgisch echtpaar gebotst. Ze werden uit de auto geslingerd. De man van 71 overleed ter plekke. Zijn vrouw bezweek later aan haar verwondingen. In Nigeria zijn tientallen mensen doodgeschoten bij een aanval op een dorp. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. Berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 45 tot 81. De daders zouden met machinegeweren om zich heen hebben geschoten. Onduidelijk is wie er achter de aanval zit. In het gebied zijn geregeld conflicten tussen boeren en herders over de verdeling van land. In maart vorig jaar werden 100 mensen vermoord bij aanvallen op vier dorpen in het noorden van Nigeria. De vroegere bassist van de band Toto, Mike Porcaro, is overleden. Hij leed aan de spierziekte ALS. De 59-jarige Porcaro speelde al een paar jaar niet meer. Hij kwam in 1982 bij de band voor de tour na hun succesvolle album Toto 4. Toto had vooral succes in de jaren 80. In 2010 maakte de band bekend dat Porcaro ALS, ALS had... en dat de opbrengsten van de tournee van dat jaar naar de bestrijding van de ziekte zouden gaan. Tennisser Robin Haase heeft op het Masters toernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige Hagenaar versloeg de als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in drie sets, 6-3, 3-6 en 6-3. Haase boekte deze week in Californië tegen Alex Bolt zijn eerste zege van 2015. In de derde ronde van Indian Wells speelt Haase tegen de Tsjech Lucas Rosol. Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog met minima rond 2 graden. Morgen geleidelijke opklaringen en af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 12. Dinsdag en woensdag wordt het 15 graden met geregeld zon.